Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël gaat onderzoeken hoe het kon gebeuren dat meerdere VN-militairen in Zuid-Libanon... eerder deze week gewond zijn geraakt bij een Israëlische aanval. Volgens het land gebeurde dat per ongeluk. De VN-militairen, ook wel blauwhelmen genoemd... zouden volgens Israël van tevoren wel het bevel hebben gekregen om te vertrekken. Volgens de VN-missie in Libanon klopt dat niet. Nou, geen goede beurt voor Israël, zegt deze conflictonderzoeker. Het is al allereerst een flagrante schending van het internationaal recht. Uh, gaat ook lijnrecht in tegen de betreffende Veiligheidsraadresolutie. Dus daar scoort Israël geen punten mee. Nou, de VN-missie is al bijna 40 jaar in Libanon... om de vechtende partijen uit elkaar te houden. Er gaat een nieuw type van het blauwtongvirus rond. Het is gevonden bij een schaap in Kokkengen en koeien in Harmelen. Er is volgens het ministerie nog geen vaccin. Een grote fietsenstalling in Utrecht gaat tijdelijk dicht... omdat er scheurtjes in de constructie zijn gevonden. Het gaat om de fietsenstalling aan het Jaarbeursplein... onder de trappen naar het Centraal Station. Fietsen die hier staan kunnen nog tot 10 uur vanavond worden opgehaald. De gemeente benadrukt dat mensen daarbij geen gevaar lopen. En Eindhoven maakt zich op voor de marathon. Dit weekend is de 40ste editie. Nou is zo'n marathon sowieso al een uitdaging... maar loper Rick maakt het voor zichzelf nog een stukje zwaarder. Hij gaat tijdens het hardlopen ook nog jong leren. Zoals je ziet eh, gooi ik gelijk als ik een pas loop... gooi ik ook steeds een bal. Ik gooi ze een beetje op eh, ooghoogte, zoals je ziet. En zodanig kan ik eh, jou aankijken en ik kan zwaaien ondertussen... of ik kan een balletje op mijn hoofd leggen en dan even corrigeren. Dus zo makkelijk is het. Ja, Rick zegt dat hij eh, heel veel vrolijke reacties krijgt. Sommigen vinden hem wel een uitslover, zegt hij. En je vraagt je natuurlijk ook af hoe vaak hij zijn bal dan moet opgooien. Nou, naar eigen zeggen is dat per marathon 52.000 keer.